Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De zeven mannen die van plan zouden zijn geweest om een aanslag te plegen in Nederland... blijven opnieuw langer vastzitten. De rechtbank in Rotterdam ziet daar genoeg redenen voor. Zes verdachten blijven nog drie maanden in voorlopige hechtenis. Voor één verdachte geldt een kortere termijn van 45 dagen. De verdachten werden vorige maand opgepakt in Arnhem en Weert. Volgens politie en justitie hadden ze vergevorderde plannen voor een terroristische aanslag met bomgordels op een groot evenement in Nederland. In Riyadh hebben de Saoedische kroonprins en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo elkaar gesproken over de verdwijning van de kritische Saoedische journalist Khashoggi. Pompeo werd hartelijk ontvangen. En in een Amerikaanse verklaring staat dat beide partijen het erover eens zijn... dat er een grondig en transparant onderzoek moet komen. Vanavond praat Pompeo nog een keer met de Saoedische kroonprins... en daarna reist hij door naar Turkije. Dat land zegt inmiddels dat er bewijs is... dat Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord. Het toezicht op bouwprojecten schiet tekort... zeggen ambtenaren bouw- en woningtoezicht. Door bezuinigingen kunnen ze lang niet alle bouwplaatsen bezoeken... blijkt uit onderzoek van één Vandaag... Ze maken zich daar zorgen over omdat het aantal nieuwbouwprojecten en verbouwingen na de crisis snel is gestegen. Door de lage waterstand in de rivieren kan de aanvoer van grondstoffen voor de bouw in gevaar komen. De leveranciers van de grondstoffen waarschuwen dat de bouwindustrie daar rekening mee moet houden. Het water in onder meer de Rijn staat nog lager dan in augustus. Schepen kunnen daardoor nog maar ongeveer de helft van hun laadruim vullen, anders lopen ze vast. De Nederlandse volleybalsters hebben hun laatste duel in de finale ronde van het WK verloren. China was met 3-1 te sterk. Oranje stond al in de halve finale en moet het daar nu opnemen tegen Servië, regerend Europees kampioen. Het weer nog vrij zonnig, 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de komende dagen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het loopt vooral vast in Noord-Holland op de A5 vanuit eh, Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knopen De Hoek en aansluiting met de A10 bij Westpoort. 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 20 minuten. Rechterreis ook is daar dicht geweest. En op eh, de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Vels een kwartier extra.